uur. Mannik Sampersen eh, met het NOS-journaal. De NAVO roept Rusland op om te bewijzen dat het zich houdt aan het wapenverdrag INF uit 1987. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een NAVO-top in Brussel. In het verdrag staat onder meer dat het verboden is om een kruisraket te bouwen... met een bereik van meer dan 500 kilometer. Rusland heeft zo'n raket ontwikkeld, zeggen Nederland en andere NAVO-landen. Amerika zegt het verdrag niet meer na te leven als Rusland niet binnen 60 dagen laat zien dat het zich aan de afspraken houdt. De twee vrouwen die twee weken geleden in Castricum zijn aangereden... zijn vermoedelijk ook neergestoken. Net als de 18-jarige hardloopster uit Egmond aan de Hoef. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Het meisje uit Egmond werd eind vorige maand aangereden... en daarna in haar borst gestoken. Na het incident lag ze een paar dagen op de intensive care. Ze vertelde vanavond in opsporing verzocht dat er vanuit een auto een arm naar haar werd uitgestoken en dat ze daarna pijn voelde. Prominente Amerikaanse senatoren zeggen zeker te weten dat de Saoedische kroonprins Mohammed opdracht heeft gegeven voor de moord op de journalist Khashoggi. Dat zeggen ze na een briefing door de CIA. Een van de republikeinse senatoren noemt de Saoedische kroonprins een sloopkogel. Hij is medeplichtig aan moord. Ik denk dat hij gestoord is en gevaarlijk, aldus de senator. Volgens een andere Republikeinse senator staat president Trump de moord op een journalist oogluikend toe, omdat hij de kroonprins niet wil veroordelen. Een man uit Wageningen is volgens Brandpunt Plus verantwoordelijk voor nepnieuwsberichten over Zwarte Piet op Facebook. Het zou gaan om een man van 46 die geld verdiende aan de likes en advertenties. Journalisten van Brandpunt zeggen dat de nepnieuws begon in 2016. Zo schreef hij dat een van de blokkeervriezen al was veroordeeld... terwijl de zaak nog moest beginnen. De Facebookpagina's waren kort na het gesprek met de journalisten verdwenen. Het weer, het blijft droog. De temperatuur ligt vannacht in het zuiden rond de 4 graden. In de rest van het land is het kouder. Overdag eerst zon, maar later overal regen.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 Sinterklaas, Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas. ritme. van ZFM. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes.